Vandaag worden in Polen twee minuten stilte gehouden. Ook is er een week van nationale rouw afgekondigd. Waarnemend president Komorowski wil snel praten met de leiders van de politieke partijen over vervroegde presidentsverkiezingen. En die moeten binnen drie maanden worden gehouden. In Thailand hebben anti-regeringsdemonstranten de hulp van koning Bhumipol ingeroepen. Volgens hen kan alleen door zijn ingrijpen verder bloedvergieten worden voorkomen. Gisteren vielen er bij ongeregeldheden in Bangkok zeker 18 doden en raakten 800 mensen gewond. De demonstranten eisen het aftreden van premier Abhisit. Koning Bhumipol geniet veel aanzien in Thailand. In 1992 beëindigde hij een opstand zonder geweld te gebruiken. In Groot-Brittannië staan de specifieke wensen van 800.000 orgaandonoren verkeerd geregistreerd. Volgens de Nationale Gezondheidsdienst zijn de gegevens in 1999 per ongeluk gewist. Inmiddels staat vast dat bij 20 overleden donoren de verkeerde organen zijn getransplanteerd. De fout kwam vorig jaar aan het licht toen de dienst de donoren op de hoogte stelde voor welke organen ze op de lijst stonden. Veel donoren lieten weten dat de informatie niet klopte. In Hoorn heeft een auto gisteravond laat de gevel van een café geramd. De wagen slingerde daarna terug de weg op en vloog in brand. Drie mensen die in de auto zaten raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe. In het café op de Westerblokker in Hoorn raakte niemand gewond. En dan het weer. Eerst zonnig, maar vanuit het oosten raakt het steeds meer bewolkt. Het wordt 8 graden in het noordwesten tot 12 in Brabant. Dit was het NOS. E.